Birmingham police told us that dozens of people got gunshot injuries from this eight people were taken to the hospital, four people are dead. There are still tons of people out here looking for their family members. De schutters zouden zich hebben gericht op bezoekers van een waterpijp en sigarenlounge. Er is nog niemand opgepakt. Bij een explosie in een kolenmijn in Iran zijn zeker 50 mijnwerkers omgekomen. 17 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en tientallen mijnwerkers worden nog vermist. Het ongeluk in de mijn gebeurde gisteravond. Volgens de Iraanse staatstelevisie werd de explosie veroorzaakt door een gaslek. De laatste jaren waren er meer van dit soort mijnrampen in Iran. In 2017 was er ook een explosie waarbij minstens 42 mensen om het leven kwamen. Volgens experts zijn de veiligheidsnormen in Iran niet goed genoeg. In het noorden van Israël blijven vandaag alle scholen dicht vanwege het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Vannacht werd het noorden van Israël bestookt door de Libanese groepering met meer dan 100 raketten. De schoolweek in Israël loopt normaal gesproken van zondag tot en met donderdag. En flink wat katers in de Duitse stad München deze ochtend. Gisteren begon daar het grootste bierfestival ter wereld, Oktoberfest. is gratis, Oktoberfest, als ook hier ist zo soweit. dat Oktoberfest 2024 is offiziell eröffnet. Man sieht da hinten, das eerste Bier, Dat wird jetzt schon rausgetragen. En behalve het Oktoberfest in München, waar elk jaar zo'n 5 miljoen mensen op afkomen... zijn er ook op veel andere plekken in Duitsland grote bierfestivals. En de meeste feesten duren nog tot begin oktober. Het weer dan, een lekkere nazomerdag met weinig wind en veel zon. De temperatuur loopt al snel op naar maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de N247 van Amsterdam naar Horen... tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Je moet daar nog rekening houden met 10 minuten extra reistijd.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 Jumping at the Woodside. Welkom bij het tweede uur ZFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Eh, in dit tweede uur randen van de jazz. Uh, ik heb een aantal opnamen van klassieke composities gespeeld door jazzgroepen. En ik heb eh, nog wat eh, vocal. Ik heb bijzonderheden van alles wat. We gaan nu luisteren naar een eh, fenomeen dat ook een hele tijd in is geweest. Dat waren de zogenaamde session-opnames. Wij kennen session als een zaaltje open. We zetten een paar muzikanten neer. Iedereen komt binnen. diverse muzikanten sluiten aan en klimmen op het podium. En ze produceren wat. Dat is soms verrassend, soms ook vreselijk eh, eh, eh, regelmatig net niet wat het zou moeten zijn. Die Amerikanen deden dat anders. Die gingen sessies organiseren met alleen maar beroepsmuzikanten. En waarvan ze van tevoren wisten dat dan het resultaat fantastisch zou zijn. Zo heb ik nu op de draaitafel liggen Buck Clayton and Friends... En die cd heet The French Connection. En we gaan luisteren You Go To My Head. Heb ik dat goed gezegd? Dat is maar de vraag. Ja. met George Arvinatas op het Hammondorgel. Dat er nog eh, eh, jonge muzikanten zijn die fris en monter en eh, spetterende bands oprichten. Dat is een fenomeen dat je alleen maar moet toejuichen. Een van die mensen is Roberto Rico. En die heeft een band de, genaamd His Famous... His, his Fabulous Band. En uh, ga zelf maar oordelen. Een stuk dat nog eh, mocht gedraaid worden in de tijd dat sigaretten... Eh, het leven van de hele maatschappij bepaalden. Smoke that cigarette. I'm the feller with a heart of gold and the ways of a gentleman, I've been told. I'm the kind of a guy that wouldn't even harm a flea. But I can't wait till I have met the guy that invented the cigarette. I'll kill that son of a gun, believe you me. Now it's not because I don't smoke myself and I don't drink and it'll harm my health. I've smoked all my life and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a party or at a poker game. Everything must stop while they smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and though you smoke yourself to death, you can tell them at the Golden Gate that you hate to make them wait, but you just gotta have another cigarette. game of chance the other night. Old Dame Fortune was treating me right. The kings and queens just kept on coming around. Well, I played them hard and I bet them high, but my bluff didn't work on a certain guy. He kept on raising and laying that money down. Well, I'd raise him and he'd raise me. I sweated blood, got to sink or swim. He finally called, didn't even raise the bet. I said, Ace is full now, how about you? He said, I'll tell you in a minute or two, but right now I just gotta have another cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Buff, buff, buff, and though you smoke yourself to death, you can tell them at the Golden Gate that you hate to make them wait, but you just gotta have another cigarette. a date with the cutest gal, she was simply great. A high-bred, pretty, fancy little dame. She said she loved me, and it seemed to me that things were going like they ought to be. So hand in hand we strolled down Lover's Lane. I kissed her once, then I kissed her twice. Things were about to work out nice. I tell you, I think we might have been there yet. I gave her a hug and a little squeeze, and she said, Honey, excuse me, please, but right now I just gotta have another cigarette smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and though you smoke yourself to death, you can tell them at the Golden Gate that you hate to make them wait, but you just gotta have another cigarette. Smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and though you smoke yourself to death, you can tell them at the Golden Gate that you hate to make them wait. But you just gotta have another cigarette. But you just gotta have another cigarette. But you just gotta have another cigarette. But you just gotta have another cigarette. Roberto Rico was dat. En we hoorden daarin ook al eh, prachtige eh, meerstemmige zang. En dat ga ik ook laten horen in het volgende stukje van dezelfde cd. Dat is een, eh, een klassieker, een ballad. You always heard the one you love. En daar hebben ze de diepste stem van het, het, de hele muziekschool bijgehaald. Oordeel zelf. Uh, ja, Roberto Rico. Since this world began, it was heaven's plan. Ja, dat is natuurlijk het aardige, maar dat is hem helemaal niet. dit is hem wel. You always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt. till the your heart last night. It's because I love you most of all. Cheering Trio... die als gast hebben meegenomen. Stefan Grappelli, Too Marvelous for Words. mooie, langgestreken laatste noot op de bas. Dat was eh, het trio van George Shearing met Stefan Grappelli. Ik ga nu laten horen, eh, omdat het een beetje het thema vandaag is... de randen van eh, de, de jazzplatenkast. Uh, klassieke muziek gespeeld door jazzmuzikanten. En ja, niet iedereen is daar een voorstander van ik heb daar geen mening over. Het wordt gespeeld en het is eh, klassiek gespeeld door jazzmuzikanten, punt. Rondo Gracieux, Jean-Philippe Rameau. En dat wordt vertolkt door de Gypsy Boys samen met Ellen Helmus. Gypsy Boys. In de Nederlandse top 10 staat al heel lang hoog de engelbewaarder. In onze jazzlijst van vandaag staat... I've Got a Date With An Angel door het eh, orkest van Dan Barrett. Got a date with an angel Gotta meet him at 7. Got a date with an angel, and I'm on my way to heaven. He's so lovely beside me, and whatever betide me, I've got an angel to guide me, and I'm on my way to heaven. Soon I'll hear the bells ring out, and the choir will sing out. When those pearly gates swing out, he still beckon to me. I've been waiting a lifetime for this evening at seven. I've got a date with an angel, and I'm on my way to heaven. Thank <laughs> you. Thank Ik heb nu op de draaitafel liggen een afwijkend instrument... in het eh, omvangrijke repertoire van Count Basie. Die heeft natuurlijk onwaarschijnlijk veel gedaan. Bijna altijd met de piano. Maar hij heeft ook stukjes opgenomen met kleinere bezettingen. Zoals we dat nu gaan horen. Count Basie op het orgel. Oscar Peterson, ja, op de piano. Dan is het al bijvoorbeeld goed. John Hurt op de bas en Louis Belson op het slagwerk. En we gaan luisteren naar het stuk Memories of You. niks meer aan toevoegen. Count Basie op het hemmen. Het eh, trio Thomas Harding heeft zich gespecialiseerd... in het verjazzen van klassieke stukken. Waaronder, zoals nu op de draaitafel ligt... Tchaikovsky's Andante Cantabile. Klassiek hadden wij Tchaikovsky Andante Cantabile. Er is eh, een speciaal compositie gemaakt ooit voor het eh, orkest van Count Basie door componist Neil Hefti. En dat nummer is voor de slagwerken bedoeld geweest. En de titel is Cute. En ik heb een opname gevonden van een, eh, een band uit het westen des lands. Ja. <laughs> en dat is de eh, MCC Big Band. Een amateurband. En die hebben dat op de plaat gezet. En dat wil ik graag laten horen. Cute. door de MCC Big Band. Op de draaitafel ligt in het kader van de bijzondere instrumenten... een cd van de Dutch Winkelers Band opgenomen in 89... naar aanleiding van hun tournee door Zuid-Amerika. Het verhaal is misschien al bekend. Daar kwamen ze in aanraking met eh, regionale en nationale blaasinstrumenten... waaronder de quena... En dat is een soort uh, grote shellschelp met eh, een mondstuk. En aan de bovenkant gaten waar je vingers op kunt zetten als bij een blokfluit. En zo kun je dat bespelen. Peter Schilperut was daar een meester in. En heeft eh, vervolgens een stuk gecomponeerd, Samba de Quinia. En dat op de plaat gezet. En luister naar het resultaat. Swing Kienna, Samba de Kienna. Eh, ook bijzonder in de jazzwereld is het, het sketten, het woordloos eh, maken van uh, muziek. klanken uitstoten die dan precies volgen op de akkoorden die daarbij horen. En meester daarin is Dave Lambert. We gaan luisteren naar een stuk van Charlie Parker, Donna Lee. Dave Lambert. Bye. babble little love little babe little love little babe little love little babe little love little babe little love little babe little love little babe little love little babe little love little babe little love little babe little love little babe little love little babe little love little babe little love little babe little love little babe little love little babe little love little babe little Bop. De meester op het sketgebied, Dave Lambert. Het is nu tijd voor de Peddlers. Ook zo'n groep die eh, furoren maakte in zowel de jazzwereld als in de popwereld. En eigenlijk de overgang meemaakte van eh, het, eh, het, verminderen van het luisteren naar jazz... ten gunste van het luisteren naar popmuziek. Maar ze hebben hun steentje behoorlijk bijgedragen. Luister zelf naar Time After Time. tell myself that I'm so lucky to be really loved, loving you. So very lucky uh, to be the one you run and see in the evening when the day, the day is you. I only know what I know. All the passing years will always show you made my love so very young, so very new. You gotta believe me, that's true. And a time after time, I keep on telling myself that really I'm so very lucky to be loved, loved by you. was sure you'd made my love so very young, so very new. And time after time, I keep on telling myself that really I'm so very lucky to be loved Ja, de Peddlers. En daarmee zijn we een beetje gekomen aan ongeveer het einde van dit programma. ZFM Jazz op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Als thema de randen van de jazzmuziek en alles wat ertussen zit. Ik ga eindigen met een mondharmonica-speler Bruno de Filippi. En zijn vertolking van Blue Moon. Bedankt voor het luisteren.